uur. Marnik Sampersen eh, met het NOS-journaal. Vissers hebben in 2017 een kwart meer zeevis aan land gebracht dan een jaar eerder... blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal werd er vorig jaar ruim 490 miljoen kilo vis naar Nederlandse havens gebracht. De vissers haalden vooral meer haring, makreel, wijting en sardines naar boven... Uit de cijfers blijkt ook dat in de eerste negen maanden van dit jaar... ongeveer evenveel is gevangen als in dezelfde periode vorig jaar. Bij een schietpartij in het Brabantse Valkenswaard is een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was in een woonwijk aan de westkant van Valkenswaard. De daders gingen er vandoor op een motor. Ze droegen donkere kleren en integraalhelmen. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De Man Booker Prize, de belangrijkste prijs voor Engelstalige literatuur... gaat dit jaar naar de Noord-Ierse schrijfster Anna Burns... Ze krijgt de prijs voor haar roman Milkman, die zich afspeelt in de jaren 70. en gaat over het conflict tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. Burns is de eerste Noord-Ierse auteur die de prijs wint. Ze krijgt een bedrag van bijna 57.000 euro. Premier Rutte erkent dat hij is beschadigd door de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting. Tijdens het laatste debat hierover in de Tweede Kamer zei hij dat hij een kras heeft opgelopen maar hij zei ook dat dat bij zijn baan hoort. Maandag maakte Rutte bekend dat het kabinet afziet van het afschaffen van de dividendbelasting. Het geld gaat nu onder meer naar het MKB. De PVV diende tijdens het debat nog een motie van wantrouwen in. Die werd gesteund door de PvdA, SP, DENK en Forum voor Democratie.